President Obama stuurt nog eens 30.000 militairen naar Afghanistan. Dat zei hij vannacht in een toespraak. Ze moeten de Taliban en Al-Qaeda terugdringen en het Afghaanse leger opleiden. De Amerikaanse troepenmacht kan dan in de zomer van 2011 beginnen met de volledige terugtrekking. Obama verwacht dat de Afghaanse machthebbers dan sterk genoeg zijn om zelf de orde te handhaven. Hij is niet bang dat Afghanistan een tweede Vietnam wordt. De ministers Verhagen en Van Middelkoop zoeken naar mogelijkheden voor Nederland om langer in Afghanistan te blijven. Dat melden betrouwbare bronnen aan de NOS. Eind volgend jaar loopt de missie in Oeruzgan af. De meerderheid van de Kamer staat achter een motie om de missie niet te verlengen. Ook PvdA-leider en vicepremier Bos is tegen verlenging. Achter de schermen bekijken Verhagen en Van Middelkoop of er toch nog mogelijkheden zijn. Het aantal zwartspaarders dat gebruik maakt van de inkeerregeling stijgt nog steeds. Inmiddels is het bedrag aan zwart geld dat alsnog is opgegeven opgelopen tot meer dan een miljard euro. Zo'n kleine 4.500 Nederlanders met zwart geld op buitenlandse rekeningen hebben zich dit jaar al gemeld. Staatssecretaris De Jager verwacht dat er deze maand nog veel meer bijkomen. Per 1 januari wordt de inkeerregeling een stuk strenger. De ministers Kramer en Van der Hoeven hebben in Barendrecht gesproken met boze bewoners. Die zijn het er niet mee eens dat er onder hun woonwijk bij wijze van proef CO2 van Shell wordt opgeslagen. Ze zijn bang voor ongelukken en voor waardevermindering van hun huis. Op een informatieavond erkenden de ministers dat er in de communicatie met Barendrecht veel mis is gegaan. De politie in Peru heeft afstand genomen van berichten over een bende die moorden pleegde om menselijk vet te verkopen aan de cosmetica-industrie.